Jens van het Woud is blijer met het zilver van zijn broer Melle... dan met zijn eigen twee Olympische titels. Op de winterspelen pakten ze samen het podium op de 500 meter short track. Melle werd tweede, Jens derde. De broers droomden hier al jaren van. Volgens Jens is dit gezamenlijke succes het mooiste moment van het toernooi. Drie nepagenten moeten maanden de cel in voor het oplichten van ouderen in Overijssel en Limburg. De mannen maakten slachtoffers wijs dat er gevaar was en lieten hen waardevolle spullen en pincodes afgeven, zogenaamd voor de veiligheid. De daders kregen zelfstraffen tot 18 maanden en moeten een schadevergoeding betalen. In Amerika hebben belangengroepen de regering Trump aangeklaagd voor het schrappen van een milieurichtlijn. Die richtlijn was de basis voor veel milieuregels. Volgens de groeperingen is het besluit illegaal, maar president Trump zegt dat het veel geld bespaart en dat het goed is voor de auto-industrie. En trams in Den Haag en Rotterdam rijden de hele nacht door. Dat doen ze om te voorkomen dat er ijs op het spoor komt. Zo kan straks de dienstregeling door blijven gaan, meldt de regionale omroep. Ook wordt er op perrons gestrooid. Vannacht kan een aardig pak sneeuw vallen. Dan nog het weer van Weer Online. Sneeuw dus, en het komt vanuit het westen. Morgen eerst regen of ook sneeuw. Later wordt het droog, dan maximaal 6 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Let's just run away. masterpiece. Oh my my, oh my my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. up in the clouds. Our jealous knowing we found de tijd, zocht ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankeek. Alles wat ik beloof, dat heb ik gedaan. Toch is het los, waarom verder te gaan? Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijft bij mij want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij, tot het eind van mij. zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog lang. En soms ga ik slecht, en maar alleen hier in de lente. Door ik eventjes je jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan voor jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij, tot het eind van mij.